Het blijft de komende tijd erg droog en warm in het oosten van Australië. Op eerste kerstdag viel hier en daar wat regen, maar nu is het weer droog. De Mohammed-cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders aankondigde is alweer voorbij. Het bericht op Twitter, waarmee hij de wedstrijd gisteravond nieuw leven inblies, is verwijderd. Vanochtend meldde Wilders dat er een winnaar is, Mohammed, met daaronder een afbeelding. En daarna zei hij dat de wedstrijd voorbij was. In een toelichting aan de NOS schrijft Wilders dat het punt dat hij wilde maken... gaat over een Pakistaanse geestelijke. Die had twee fatwa's afgekondigd om Wilders te vermoorden. De geestelijke komt daar volgens de PVV-leider mee weg... doordat Nederland en Pakistan er te weinig aan doen. In het centrum van Breda is vannacht tijdens het druk uit, in het uh, eh, drukke uitgaansgebied geschoten. Drie mensen raakten gewond. Volgens een getuige twee beveiligingsmedewerkers en iemand op straat. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Breda hield drie mensen aan politie heeft in de buurt van New York een man opgepakt... die met een kapmes op Joodse feestgangers zou hebben ingeslagen. In het huis van een orthodoxe geestelijke in Rockland County... vieren tientallen mensen Hanukkah, het Joodse lichtjesfeest. Bij de aanval raakten vijf mensen gewond. Dan nog het weer. Op veel plaatsen lichte vorst en mogelijke mistbank. Verder zon en sluierbewolking en het wordt ongeveer 4 graden. Morgen volop zon en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio, die veroorzaakt nog niet al te veel vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je vijf minuten oponthoud...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 die een kerstcd gemaakt heeft. Kerst Christmas in New York, 2014 alweer. En daar zingt ze toch een beetje uh, jazzy kerstliederen. En dit was samen met bekende gitarist Brad Meldau... Where the Time Goes. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel zeggen in deze tijd van het jaar. 2019 wordt bijna afgesloten. 2020 staat voor de deur. En eh, ja, dat, wie, weet wat dat gaat eh, worden allemaal. En in deze tijd van het jaar hebben de mensen ook weer allerlei voornemens... dat ze eh, allerlei dingen van plan zijn... die ze dit jaar veel gedaan hebben... en volgend jaar misschien niet meer willen... als het gaat over roken, drinken, eten... Nou, noem het allemaal, meer bewegen. kortom, van alles wat. En als het over meer bewegen gaat... is het vandaag een hele mooie dag om te gaan wandelen. En wandelen, dan heb je natuurlijk wel walking shoes nodig... En Bill Charlap, bekende Amerikaanse pianist... heeft dat eh, op de plaat gezet uit de Gary Mulligan songboot... Walking Shoes. Bill Sharlop, een kende, ja, ja, Amerikaanse pianist zou ik zeggen. Staat veel in belangstelling momenteel. En dit kwam van de Mulligan Songbook. Walking Shoes heet het nummer. En als we over de Mulligan Songbook gaan, kunnen we natuurlijk niet om hem heen. En dan kom ik terecht bij Gary Mulligan zelf. En daar ga ik ook iets van draaien. even kijken waar ik dat zo gauw heb neergezet. Ik zag het net nog staan. Oh ja, hier heb ik hem. Van een cd'tje, The Blues in Time. De eh, uh, Winter Song. En daar spelen, zal even kijken wie erop meespelen. Want het zijn allemaal hele grote coryfeeën. Paul Desmond op de alt. Gary Mulliken, eh, bariton saxofoon, Dave Bailey op de drums. En Joe Benjamin op de bas. Dan gaan we naar luisteren. En komt-ie, Wintersong. dit kabbelt nog een poosje zo door. Want het is een vrij lang nummer. Tegen de zeven minuten aan. En dat gaan we niet helemaal doen natuurlijk. Want er is nog een hele mooie wintersong. En die is door twee zangeressen op de plaats gezet. Sada Berijen en Ingrid Mikkelson. De wintersong. Bekend nummer. Ken je vast wel. My voice a beacon in the night. I'll be your harvester of light and send it out tonight so we can start. Ja, soms heb je muziek die je kan raken. En dat geldt ook voor dit nummer van Sarah Berijen en Ingrid Mikkelsen. De Wintersong, prachtig nummer. Eh, dat heb je wel met meer nummers. Ik zat gisteravond nog even de tv te kijken. Dan zag ik een eh, live optreden van Coldplay in Sao Paulo. Nou, de jongens kunnen er ook wel van hoor. Wat een show zeg. Eh, en, die weten de mensen ook te raken. Een heel vol stadion. Nou, voor mijn gevoel zaten er wel 80.000 mensen in. En dat was zodanig geregisseerd dat het echt fenomenaal was. Eh, je kreeg er bijna, eh, zeg maar... Uh, André Rieu-effecten in zo'n groot stadion. Geweldige nummers, ook prachtig. Coldplay was dat op televisie. Eh, wij schakelen door naar totaal iets anders. Ik had tot vanochtend het eerste uur ook al wat uh, eh, doo-wop gedraaid. En dat gaan we nu weer doen. Eens even kijken wat ik daar nog van heb staan van de doo-wop periode. Eh, oh ja, deze, deze is ook wel leuk. Hello Mr. New Year, de Cool Breezers. Hello Mr. New Year, hello. Oh, yes, we welcome you here. We'll wipe our tears of yesterday, for New Year has come our way. It's true, Mr. New Year, it's true the love we seek through you fulfill all imagination and give us inspiration. This is the reason why we make resolutions, and this is the season to give more contributions. Hello, Mr. New Year. Hello. Oh, yeah welcome you here. We'll wipe our tears on yesterday, for a new year has come our way. This is the reason why we make resolutions, and this is the season to give more contributions. Hello, Mr. New Year, hello. Oh, yes, we welcome you here. We'll wipe our tears on yesterday, for New Year has come our way. Ja, het komt eraan het nieuwjaar. Uh, ja, dan is het de hoogste tijd om toch een aankondiging te doen van een mooi jazzprogramma eh, van middag. Vandaag, 29 december, schittert zangeres Joe en Edelenbos... als gastsolisten bij de laatste Jesse Sunday Afternoon van 2019... in hotelrestaurant Villa Flora, Hoofdstraat 55 in Hillegom. Nou, tussen kerst en nieuwjaar kan je lekker chillen, eh, loungen of gewoon even relaxen. En eh, er wordt een ontspannen sfeer aangeboden. En een, eh, ja, Mooie omgeving. En dan hoor je Joe en Edelbos met het jazzcombo van pianist Kees Diepeveen... Hans Brouwer op de contrabas en drummer Rob Jansen. En ja, ik kan dat van harte aanbevelen. Zeer de moeite waard. Hele middag van 2 tot 5 in eh, Hotel Villa Flora, Hoofdstraat 55 in Hillegom. Eh, ja, vanochtend toen ik hier naartoe deed, moest ik flink krabben om... Eh, de ruiten ijsvrij te maken. Dus het is al wat kouder buiten. En dan hoort er maar één nummer bij. En dan ga ik even kijken waar ik die heb staan. Van Diane Reeves dacht ik dat ik er één meegenomen had. Dus ja, deze. Baby, it's cold outside. Diane Reeves en Lou Rawls. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go home. Baby, it's cold outside. This evening has been, been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they are just like ice. My mother will start to. Worry. Beautiful, but what you hurry? And Listen to that fireplace roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, but please don't hurry. Well, maybe just a half drink. More. Why don't you put some records on the while I pour? Might think. Baby, it's bad out there. <laughs> Say, what's in this drink? You see, ain't no cabs out there either, baby. Don't you understand? I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. I'll take your hand, hey, your hand looks swell. I ought to say no, no, no. Mind sir. if I get a little closer, baby? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out, oh, cause it's cold, cold outside. outside. It's so cold out there. You outside. The answer is It's so cold outside. This welcome has been I'm lucky that you dropped so in. So nice and Look out the window at that storm. my sister will be suspicious. Ooh, your lips look delicious. My brother will sleep there at the door. Waves upon a tropical shore. My aunt's mind. Ooh, your lips are delicious. Well, maybe a cigarette. Never seen such a blizzard before. I've gotta go home. Baby, you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch but my hand. Don't you see? How can you do these things to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there'll be plenty. If you caught pneumonia and died, I really can't stay. Get over that hole. so cold out there, baby. You could freeze up last minute. Ja, vrije uitvoering Diana Reeves en Lou Rawls van Baby's Cold Outside. Lekker uh, jazzy nummer. Eh, wat ik nog vergat toen net, ik eh, deed een aankondiging van middag op... vanmiddag in hotelrestaurant Villa Flora. Sun, laatste jazzy Sunday afternoon. ja, dat is gratis entree van 2 tot 5 uur. En daar zingt natuurlijk Joe en Edelenbos... die onlangs nog meegedaan heeft aan het landelijke eh, festival voor ouderen, Songfestival. Daar heeft ze zelfs de finale gehaald, lees ik. En deze zangeres heeft toch al heel wat optredens op haar naam staan... met verschillende orkesten, onder andere de Millers Tribute Band... Kortom, eh, zeker de moeite om vanmiddag naar Hillegom te togen... en daar uh, eh, zelf gezellig aan te schuiven en te luisteren naar heerlijke jazzmuziek... op deze zondag tussen kerst en nieuwjaar. Eh, heel veel mensen hebben altijd kerstcd'tjes uitgebracht. En dat geldt ook voor een eh, bluesman. Cap Mo heet de beste man. En die heeft ook een, eh, zeer fraai kerstalbum uitgebracht. En deze jongen die, die kan er wat van. Eh, ja, hij wordt wel gezien als de vaandeldrager van de moderne akoestische blues. Maar deze man is ook een kundig liedjeschrijver en een heel bekwaam muzikant. En dat, dat kan je allemaal op deze kerstcd van Kip Mo horen. Die cd heet Moonlight, Mistletoe and You. En daarvan heb ik een mooi nummertje uitgekozen... wat eh, perfect in deze tijd van het jaar past. Kip Mo met het mooie nummer One More Year With You. Luister en geniet. holiday time has come to an end. Santa and I and Rudolph are packing it in. Out with the old, in with the new, yeah, baby. for one more year with you. Dragging the tree down to the curb. I'm singing a Christmas carol, mumbling the words, and jingle bells rock and wishes come true. That's right. But all I want is one more year with you, and all is. to begin. And wherever life carries us to, yeah. And what I'd like is one more year, one sweet diamond shining. de bluesman Kip Mo van de cd Moonlight, Mistletoe en, Mistletoe en You. Ja, mooi nummer. Past ook goed in deze tijd van het jaar, zou ik zeggen. En eh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kerstmuziek maken. Maar de grootste verrassing vond ik toch altijd wel deze kerstcd. The Christmas Time Again volgens mij uit 2000. En daar staat het nummertje Green Sleeves op. Maar die, deze kerstcd is gemaakt door Leonard Skinnert. Ja, dat is die bekende man van Free Bird. Eh, die band van Free Bird. En eh, met een fantastische gitaarsolo erin. Maar dit, hier spelen ze op een rustige manier Green Sleeves. verrassende opname van Leonard Skinner. Eh, ja, je hebt natuurlijk ook de December People. Dat is een eh, Amerikaanse band die allerlei kerstliedjes in de stijl van Led Zeppelin, eh, Pink Floyd speelt. Maar dit is natuurlijk Leonard Skinner. tijd voor iets heel anders, zou ik bijna zeggen. De Italiaanse Massimo Vararo. Die heeft, eh, een, er is ooit een cd geproduceerd in Italië. Jazz Music for Christmas. En daar staat hij ook op met een mooi nummer. A Sky Full of Stars. Komt-ie. Sky Full of Stars. Massimo Ferraro, een Italiaanse jazzpianist. Geboren in Genua, 1965. Eh, heeft met hele bekende eh, mensen eh, samengespeeld al. Zeer de moeite waard. Ehm, dan gaan we naar Carmen Lundy. Die moet ik ergens neergezet hebben. Oh ja, hier. Kom ze. expect from musicians of this caliber and those who are just starting out on their career. You can bet that every time the clock strikes midnight on December 31st, there's a song that we're all expected to play. And considering the fact that we're still very much in our new year, thank heaven we're all here to enjoy this new millennium together. And I thought there has to be 10,000 Christmas songs, but why is there only one New Year song? So we decided to write one for you. the good times and the sad in the sun. Ja, prachtig cd. Jazz and the New Songbook. De New York Songbook zou ik zeggen. Carmen Lundy, Amerikaanse jazzzangeres. Als ik even kijk wie daarop meespelen. Dit is live in Madrid. Ik zie staan piano Robert Klasper. Onder andere ik zie staan Nathan East op de bas. Dat zijn toch hele bekende jongens. Uh, trombone Steve Turr. Nou, kortom, er zijn heel wat bekende jongens die hier aan meedoen. En wat ook heel bekend is, is een song van U2, New Year's Day. Wordt onder andere ook uitgevoerd door Karen Souza. Maar ik kies voor dat clubje Stella Starlight Trio. New Year's Day. Komt ze pittig, dit. day. A world in white gets underway. I want to be with you, be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. New Year's Day. uitvoering van Stella Starlight Trio. En dat staat op een cd'tje Jazz and you 2 eh, ja, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ehm, ja, volgende keer dan is het de eerste zondag van het nieuwe jaar. En dan doen we het met z'n allen. Alle presentatoren van eh, CFM Jazz schuiven dan aan... om die uitzending met elkaar te maken. Dan praten we, dacht ik, over 5 januari of zo uit mijn hoofd. 5 januari zijn we er met z'n allen. En dan hopen we jullie te tracteren op hele mooie jazzmuziek. Misschien heeft iedereen wel zijn favoriete melodieën mee. Eh, ja, het zit er bijna op. Het, eh, we gaan eruit met een stukje van ja, de band waar ik echt op dit moment een beetje idolaat van ben. Dat is toch wel Papik, dat, eh, Rome, die eh, Italiaanse band We Are The World. There comes a time when we hear a certain call When the world must come together as one There are people dying it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somehow will soon make good. children, and we are the ones to make a brighter day. So let's start giving, cause there's a choice we're making. We're saying. Ja, ik moet deze jammer genoeg eh, terugdraaien. Er was maar één melodie waar je mee kan afsluiten. En dat is natuurlijk een hele bekende... wat ze in Amerika altijd rond 12 uur gaan spelen. Ik heb deze keer niet gekozen voor de uitvoering van Jimi Hendrix... die overigens ooit een kerstcd'tje gemaakt heeft... waar dat nummer op stond, maar van Glenn Miller. Eh, ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval leuk om de muziek eh, bij elkaar te zoeken. En dan spreken we elkaar weer over een goede week... in de nieuwjaarsuitzending met alle presentatoren. Bedankt voor het luisteren. Maak er een fijne dag van. En maak er een mooie jaarwisseling van. Heel veel plezier eh, daarmee. Daar komt hij, Glenn Miller. Even kijken, Glenn Miller, Glenn Miller, Glenn Miller. Hier heb ik hem. Ja, dit was de nieuwjaarsuitzending natuurlijk.